uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De maximale kilometervergoeding voor werknemers gaat eerder omhoog. Waarschijnlijk stijgt het bedrag volgend jaar van 19 naar 21 cent... en in 2024 naar 23 cent per kilometer, zeggen betrokkenen. Op Prinsjesdag wordt er meer duidelijk. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de kilometervergoeding stijgt... De verhoging vanaf 2024 was al afgesproken in het coalitieakkoord... maar de Kamer wilde graag dat dat eerder zou gebeuren... vanwege de hoge benzineprijzen. Rusland gaat nieuwe intercontinentale raketten in gebruik nemen. In december moeten zo'n 50 raketten van het type RS-28 Sarmat worden gestationeerd in Siberië. Ze worden gemaakt in, het in de Siberische hoofdstad Krasnojarsk... meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos... De raketten met de bijnaam Satan 2 kunnen zo'n 18.000 kilometer afleggen en worden uitgerust met kernkoppen. Met de raketten kan Rusland dus doelen op de hele wereld bereiken. Op de rode loper van het filmfestival van Cannes is opnieuw een protest gehouden. Activisten van een feministisch collectief rolden een meterslang spandoek uit... met de namen van 129 vermoorde vrouwen... Met de actie wil het collectief aandacht vragen voor de Franse slachtoffers van femicide. Het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Vrijdag trok een vrouw op de Rode Loper in Kan haar kleren uit... in een protest tegen seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen in de oorlog. Vitesse en AZ spelen de finale van de play-offs... voor een ticket voor de Europese Conference League. De Arnhemmers wonnen vanavond met 3-0 van FC Utrecht... na een 3-1 uit nederlaag. AZ bereikte vanmiddag de finales ten koste van Heerenveen. De finales van de play-offs worden komende donderdag en zondag gespeeld. Het weer vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen van het zuiden uit stevige buien met plaatselijk onweer. Maar in het noordoosten en oosten nog lang droog met zon.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 fight me like he said. And in that time I was alone, so Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. but I.